Yes. Hoe we zijn gekomen omdat ze willen bouwen. Ik hoop dat je bent gekomen omdat je wilt bouwen. Ik hoop niet dat je bent gekomen om te kijken hoe anderen bouwen. Ik hoop dat je met, bent gekomen met een hart van ik wil ook bouwen. Espero que tengas un corazón de que yo también quiero construir. Want ik maak deel van dit huis. Porque hago parte de esta casa. God heeft jou hier niet gezet per toeval. Dios no te puso aquí por acaso. God heeft jou voorbestemd. Él te ha, uh, él tenía un propósito contigo. Om hier te zijn. Para estar aquí. Om hier aanwezig te zijn. Para estar aquí presente. En om samen te bouwen. Y construir juntos. Wij Nosotros, zijn iets moois gestart. Empezamos algo bonito. We hebben iets moois gezien. Hemos visto algo muy bonito. Zoals broeder Jean heeft gezegd, we hebben gehuild. Ik heb gehuild. Como dijo el hermano Jean, hemos llorado. En voor mij om te huilen, velen weten dat is moeilijk. Y para que él llore es muy difícil. Eugene zei net, bij hem is het makkelijker, maar bij mij gaat het moeilijker. Para Jean es fácil, pero para él es difícil. Maar vandaag moest ik huilen. Pero hoy tenía que llorar. Huilen waarom? Llorar porque. Omdat elke keer dat je beseft. Porque cada vez que te das cuenta. Hoe groot God is. Cuán es Dios. Hoe trouw hij is. Cuán eh, sincero es. Cuán en dat hij ons fiel. tot nu toe heeft geholpen. Y hasta, y nos ha hasta aquí. Dan raak je emotioneel. Entonces te toca tus emociones. Ik wil met jullie lezen het boek van Nehemia, hoofdstuk 6. Quisiera leer en Nehemías capítulo 6. Vanaf vers 1 en we blijven dan in het thema van sta op en bouw. Mantenemos el, el tema de levantémonos y construyamos. En in het boek Nehemia, zoals pastor Marcondes heeft gesproken in die eerste gedeelte, hoofdstuk 2. Como hemos leído anteriormente capítulo 2, ahora vamos leer capítulo 6. We gaan lezen in hoofdstuk 6 van Nehemia. Vers 1 tot en met 4. Del versículo 1 hasta el 4. Kijk naar degene naast je en zeg: Ben je klaar voor Gods woord? Diga que está lado, diga, ¿estás listo para la palabra de Dios? We hebben gebeden. Hemos orado. We hebben aanbeden. Hemos adorado. We hebben heel veel bemoedigingen gehoord. Hemos escuchado muchas palabras de ánimo. En ik weet dat God hier wil bewegen. Yo sé que Dios quiere moverse. Want hij die het goede werk is begonnen, Porque el que empezó la buena obra, zal het ook voltooien Y también la terminará. in ons leven. En nuestras vidas. Want hij is trouw. Porque él es fiel. Él. Hij is goed. Él es bueno. Hij is hier. Él está aquí. Laten we samen opstaan op dit moment. En este momento. En we gaan samen naar het woord kijken. Y juntos a la palabra de en Dios. laat God jou vullen vandaag. Y deja que Dios te llene en esta tarde. Woorden niet van mij. No mis palabras. Maar woorden van Hem. Palabras de él. Die in ons hart komt. Que viene a nuestros corazones. Sambala Tobia, de Arabier Geesem en alle anderen die ons vijandig gezind waren, hoorden dat ik de muur had opgebouwd en dat er geen gaten meer in zaten. Cuando oyeron Sambalad y Tobías y Gemsen el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no ha quedado en el portillo. De deuren had ik overigens nog niet in de poorten laten plaatsen. Daarom stelde Sambalat en Gesem mij voor een overleg te plegen in Kifferim in het oh no daar. Zeg samen met mij oh no. Oh <laughs> no in het Onodal, maar ze houden weinig goeds met me voor. Aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en la puerta, Sambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y unamos en algunas de las aldeas del, en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Vers 3. Versículo 3. Ik stuurde hun de volgende boodschap. Y les envié mensajeros diciendo, Luister naar dit boodschap. escuche bien este mensaje. Ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom onmogelijk komen. Het werk zou stil komen te liggen als ik het in de steek liet en naar u toe kwam. Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Vier keer deden ze mij dit voorstel en steeds gaf ik hun hetzelfde antwoord. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera. Voordat je gaat zitten, Antes de sentarse, kijk naar degene naast je Miguel que está a su lado. en zeg ik heb belangrijke werk te doen. Dile, yo tengo trabajo importante que hacer. Halleluja. Ik heb geen tijd. No tengo tiempo. Ik heb geen tijd. No tengo tiempo. Kijk naar degene naast je. En zeg, stoor me niet. Dile, no me estorbes. Ik heb belangrijke werk te doen. Yo tengo un trabajo importante que hacer. Ik heb een missie. Tengo una misión. Ik heb een doel. Tengo un, un propósito. Ik moet bouwen. Tengo que construir. Ik heb belangrijk werk te doen. Yo tengo un trabajo importante que hacer. Halleluja. Laten we, laten we plaatsnemen. Tomar un asiento en ese momento. We moeten God vragen. Tenemos que preguntar a Dios. Om ons de ogen te geven para darnos el ojo visit die Nehemia had. la afición que tenía Nehemías. Want Nehemia, Nehemia was goed begonnen met bouwen. Porque Nehemías empezó bien a construir. En, en, en, en het is mooi om te zien dat Sambalat en Tobia Y vemos aquí como Sambalat y Tobías. waren constant vijandig. Siempre estavam ahí como enemigos. Weet je, elke keer dat je wilt bouwen, Cada vez que construyes, zal je tegenstand ervaren. encontrarás ah, enemigos. Elke keer. Cada vez. De Bijbel zegt toen ze begonnen te bouwen. A Bíblia diz que quando começaram a construir, of toen ze met het idee kwamen, ou quando vieram com a ideia, Sambalat en Tobia gingen uitlachen. Sambalat y Tobia empezaron a burlarse de ellos. De Bijbel zegt daarna zijn ze begonnen met bouwen. Y la Biblia dice que empezaron a construir. Sambalat en Tobia werden boos. Sambalat y Tobia se pusieron furiosos. En daarna hebben ze de gaten, zijn ze bij hele, bijna helemaal klaar met de muren. De gaten zijn helemaal gedicht. Ellos habían terminado con el muro y los huecos estaban todos casi tapados. Sambalat en Tobias. Sambalat y Tobias. En Gesem nodigt los invitó Nehemia uit. A Nehemias om bij hen te komen. Para venir a ellos. Om te praten. Para hablar. Maar als we kijken naar Nehemia. cuando vemos aquí a Nehemias. Nehemia, hij de, hij, hij had oog, hij was blij omdat het werk bijna klaar was. Él estaba contento porque el trabajo ya estaba casi listo. Dat hij had het bijna al bereikt. Maar we moeten God ook vragen om net als Nehemia te zijn, om hem ook, om ook te weten dat er nog werk gedaan moet worden. Aunque el trabajo parecía casi listo, él sabía que todavía faltaba trabajo. Het was bijna klaar estaba casi listo. Maar er was nog werk te doen. Pero todavía faltaba que hacer. Weet je, New Life. Sabes, en, aquí en New Life. We zijn er bijna. Estamos casi. Maar er is nog werk te doen. Pero hay trabajo que hacer. We zijn niet waar we zijn begonnen. No estamos donde empezamos. Maar we zijn nog niet waar we moeten komen. Pero no estamos donde tenemos que llegar. Maar er is nog, want er is nog werk te doen. Hay trabajo que hacer. Er is nog reden genoeg om door te zetten. Hay razón para seguir adelante. En Nehemia zei, luister. En Nehemia zei, escucha. Ik moet nog de poorten afmaken. de poorten zijn nog niet klaar. Tengo que las puertas porque no están listas. De hele muur was klaar. El muro estaba listo. Maar de poorten nog niet. Pero las puertas todavía no. En weet je, de poorten is de masterpiece van het werk. Y sabes que las puertas son la obra maestra del trabajo. Pastor Marcones had een stuk hierover gezet net. El pastor Marconi habló sobre eso eh, hace un instante. poorten brengt de verbinding Porque la puerta trae la conexión tussen de buitenwereld en stad. entre el mundo afuera y la ciudad. Want om binnen te komen moet je via de poorten gaan. Porque para entrar en la ciudad tendrías que ir por las puertas. Maar de deuren waren nog niet klaar. Pero la- las puertas en sí no estaban listas. En weet je, wanneer ik kijk naar het woord de poorten, Y cuando vemos aquí la palabra las, las puertas, moest ik denken aan het verhaal van Jacob. tengo que pensar en la historia de Jacob. Jacob zei in Genesis 28, 17, hij, toen hij de, de, de, de visioen kreeg van God, hij wist dat de plek de huis van God was. Hij noemde, dit, dit is de, de huis van God. Cuando él recibió la visión de Dios, él sabía, aquí es la, la casa de Dios. Hij zei, wat een ontzagwekkende plaats is dit. Él dijo, ¿qué, qué lugar tan grande, en toen zei hij, dit is niets anders dan het huis van God. Eso no es nada más, nada otro que la casa de Dios. Dit moet de poorten van de hemel zijn. Eso tiene que ser las puertas del cielo. Wat zegt Jacob hier? ¿Qué dice Jacob aquí? Dat het huis van God que la casa de Dios is de poort van de hemel. Es las puertas del cielo. Wat zegt het woord van God voor jou vandaag hier? ¿Qué dice la palabra de Dios para ti hoy? Dat wij que nosotros zijn de poort somos las puertas van de hemel. Al, al cielo. Want de mensen zullen bij God komen. Porque la gente viene a Dios, a, Door a the ports. por las puertas. Wij zijn de kerk. Nosotros somos la iglesia. En de poort y la moet puerta, dus goed eruit zien. y la puerta tiene que estar bien. De poort moet aantrekkelijk zijn. La puerta tiene que ser De atractiva. poort moet voorbeeldig zijn. Tiene que ser ejemplar. Daarom zei Nehemia, ik ben nog niet klaar met de Por eso dijo Nehemías, no estoy listo con las Want de puertas. poort zegt of iemand wel binnen wil gaan of niet. Porque la puerta muestra si alguien que puede entrar o no. Wat Paulus dit zegt, is dat wij moeten bouwen aan de poort. Eso nos cuenta que tenemos que trabajar las puertas. Wij moeten bouwen aan Gods huis. Trabajar en la casa de Dios. Want wij zijn de poort van de hemel. Porque nosotros somos las puertas hacia el cielo. Wanneer iemand naar de kerk komt, Cuando alguien viene a la iglesia, wie ziet hij? ¿a quién ve de ellos? Wie ziet ze? ¿A quién, a quién ve? Ze zien ons. Ellos ven a nosotros. Halleluja. En nou, wanneer ze naar jou kijken, Y cuando te miran a, ti como una puerta y, se dan cuenta que no eres suficientemente atractivo, no querrán pasar por esta puerta. Is er iemand met me vandaag? Hay alguien aqui conmigo hoy. Maar wanneer de eerste impressie van de poort Pero cuando la primera impresión de la puerta geweldig is, es agradable, voorbeeldig, ejemplar, liefdevol, llena de amor, dan zegt iemand: Dit is de plek waar ik moet zijn. y entonces esa persona dice, aquí es donde tiene- tengo que Wij, estar. de lokale kerk, La iglesia local, wij zijn de hoop voor de wereld. Nosotros somos la cabeza para el mundo. De, la esperanza. Oh, la esperanza. Wij zijn de hoop voor de wereld. Somos la esperanza para el mundo. Wij zijn de poort van de hemel. Somos las puertas del cielo. Want de verloren zielen zullen door ons heen moeten komen. Porque las almas perdidas tienen que pasar por nosotros. Want the kerk is de, het lichaam van Christus Jezus hier op aarde. Porque la, la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Het zijn wij die het verkondigen. Somos nosotros que proclamamos. Het zijn wij die erover spreken. Que hablamos hablamos sobre él. En dus moeten we aantrekkelijk zijn. Por eso tenemos que ser atractivos. Nehemia liet het beste voor het laatste. dejó lo mejor para lo último. Werken aan de poort. Trabajar en las puertas. Want dat was een, een iets speciaals. Porque esto, esto era especial. Maar zoals we zeiden, elke keer dat we bouwen. Porque, pero como dije, cada vez que construimos. Zullen er mensen, kunnen er mensen zijn. Habrán personas. Die niet even blij zullen zijn. Que no estarán contentas con die nosotros. Niet, die niet mee willen steunen. Que no que, quieren participar. Die alleen maar daar zullen zijn om te bekritiseren. Que estarán ahí solo para criticar. Er zullen altijd Sambalat en Tobias zijn. Siempre habrá Sambalat y Tobias. Weet je, Sabes? de gemeente New Life. La iglesia New Life is in een tijd gekomen. Ha llegado un tiempo. Met de mentaliteit van Nehemia. Con la mentalidad del cielo. Ik heb geen tijd met no, Nehemia de Nehemias. Ik heb geen tijd No tengo tiempo om te investeren para invertir in Sambalats en Sambalat en Tobias. en Tobias. New Life Nueva vida. New Life heeft geen tijd meer no tiene tiempo más om tijd te verspillen para gastar tiempo met mensen con personas die hun hart niet hebben verbonden aan het werk, que no tienen su corazón puesto en el maar alleen trabajo. daar zijn om te kijken hoe gaat het. Pa- As pessoas estão para En mirar gaan het como wel va. vooruit. Estão avançando. En wanneer het niet gaat, beginnen ze te y bekritiseren. cuando no avanza empieza a Of uit te lachen. Wij hebben geen tijd meer No tenemos tiempo om más om te gaan para tratar met Sambalats en Tobias. Sambalat y Tobías. Het werk die wij doen is belangrijk. El trabajo que hacemos es Dat wat wij voor ogen hebben is belangrijk. Tenemos que mirar hacia adelante. En, en als het zo belangrijk Y is, si es tan importante, kan ik mijn tijd niet verspillen. no puedo gastar mi tiempo. Halleluja. Hoeveel zijn met me vandaag? Nehemia was bezig. Nehemías estaba ahí actuando. En weet je, Sambalat en Tobia nodigt hem uit Y Sambalat y Tobías lo, lo, invitaron om te stoppen met het werk para dejar el trabajo voor een speciale vergadering. para una reunión especial. Waar? ¿A dónde? Bij het strand. Por la, por la playa. En Kerifim of Kefirim. In Kefirim. Yes. Geen sche niet Scheveningen, maar Kefirim. No in Scheveningen, maar Kefirim. <laughs> en, en, en hij zegt, kom. Y dijo, vengan. Kom naar ons toe. Venga hacia nosotros. Weet je, er zou een gevaar kunnen zijn. Podría ser un peligro. Dat Nehemia zou zeggen, weet je, het werk is bijna klaar. Nehemia podía pensar, sabes, el trabajo ya está casi listo. Ik kan een pauze nemen. Puedo tomar una pausa. En lekker naar het strand gaan. Y a la playa está con ellos. Om bij hun te zijn en kijken wat ze willen zeggen. Y ver qué, qué tienen que decir ellos. Dit zijn de afleidingen. Esos son los um, distracciones. distracciones. Die wij meemaken que, que a veces vienen a nosotros wanneer wij bouwen. cuando estamos construyendo. Elke moment dat je bouwt, Cada wilt momento que construyes, zal je merken vas a, a ver dat er afleidingen zullen zijn van het werk que vienen distracciones de trabajo. Dingen die jou eruit wilt halen. Cosas que te quieren quitar. Om niet meer te bouwen. Para dejar de construir. Zodat je stopt met bouwen. Para que dejes de construir. Er zal wel altijd wel iemand zijn die slecht over jou gaat spreken. Siempre habrá alguien que te hablará mal de ti. Om jou af te leiden. Para que te distraiga. Zodat je niet doorgaat met para bouwen. Que no continúes construyendo. er zal wel altijd een, een andere optie zijn. Siempre habrá otras opciones. Waar je naartoe kan gaan. Donde puedes ir zodat je stopt met bouwen, Para het werk neerleggen. Dejes el trabajo y pares de construir. Er zou wel altijd een excuus kunnen zijn. Y siempre habrá una excusa Zodat je niet meer gaat bouwen. para que dejes de construir. Nehemia luisterde naar Sambalat en Tobias. Nehemías no es- escuchó Hij, las hij hoorde hen, no, oh, los escuchó, maar hij had een directe antwoord. pero él tenía una respuesta directa. Hij zei, luister, Él dijo, escucha, ik heb belangrijk werk te doen. yo tengo trabajo importante que hacer En ik ga, y voy halleluja, ik kan onmogelijk komen. y es imposible que vaya. Hoe vaak ¿Cuántas veces heb ik het andersom gehoord? yo he escuchado justamente el contrario? Als voorganger zijnde, Como eh, ik pastor, geloof pastoor Marconis ook heel veel, dat wanneer je iemand roept om te werken, cuando llamas a alguien para trabajar, om te bouwen, para construir. Dat ze juist zeggen, Entonces ellos dicen. ik heb juist veel van mijn eigen dingen te doen. Yo tengo mucho que hacer de mí mismo todavía. Dat ik onmogelijk kan komen. Que es imposible que venga a trabajar aquí. Nee, morgen, nee, morgen kan ik niet naar de kerk komen om te helpen. Mañana no puedo venir a la iglesia ayudar. Want ik heb het zo druk. Porque estoy tan ocupado. Dat het onmogelijk is. Que es imposible. Nehemia deed het andersom. Nehemías fue justo al contrario. Ik kan onmogelijk andere dingen doen. Es imposible que haga otras cosas. Als ik moet bouwen aan Gods project. Tengo que trabajar en el proyecto de Dios. Hallelujah. Dit is een andere visie. Esa es otra visión. Ik kan onmogelijk mijn tijd verspillen in andere dingen. Es imposible que gaste mi tiempo con otras Als cosas. ik nog moet bouwen aan de poorten. Si todavía tengo que construir en las puertas. Dit noemen wij verantwoordelijkheid. Eso se llama eh, responsabilidad. Halleluja. Weet je, het is niet zo van het, oh, andere mensen kunnen het wel doen. No es algo de que otros lo pueden hacer. De bouwers van New Life. Los constructores de New Life. Hebben verantwoordelijkheid. Tienen que tener eh, responsabilidad. We moeten onze verantwoordelijkheid dragen. Tenemos que llevar nuestra responsabilidad. Halleluja. Sambalat dacht. Sambalat pensó. dat hij zo belangrijk was que él era tan importante dat Nehemia que Nehemías wel zou stoppen met bouwen. que Nehemías iba a dejar de construir om bij hem te komen para ir a él. Weet je, er zijn mensen die denken Hay personas que piensan dat ze zo belangrijk zijn que son tan importantes dat het werk van God moet stoppen que el trabajo de Dios tiene que parar om met hen te behandelen. Para esperar a ellos. Is er iemand met me hier vandaag? Hay alguien aquí conmigo. Maar ik wil je één ding zeggen. Pero yo quiero decirte algo en esta New life new life is groter dan wat ik ben. Es mayor de lo que yo is soy. Is groter dan wat jij bent. Es mayor de lo que tú eres. New life Nueva vida. is het project van God. Es un proyecto de Dios. En wij moeten bereid zijn y tenemos que estar listos om te kunnen investeren investeren para invertir en dat wat groter is en lo que es más, mayor dan wat ik ben. De lo que somos. En als je niet beseft si no entiendes, dat New Life, que New Life als gemeente como iglesia, groter is dan jij bent, mayor es que tú, zal je nooit offer maken voor New Life. Nunca harás una ofrenda a New Life. Zal je nooit sacrificios, zal je nooit een, een investeren in New Life. Nunca harás un sacrificio, invertirás en, en New Laten Life. Laten we eerlijk zijn. Seamos, Jesus uh, eh, nooit moeite doen voor New Life. Nunca harás um esforço por New Life. Je zal zelfs New Life niet steunen met jouw financiën. No, uh, financiarás a New Life com tus finanças. Omdat in jouw gedachten. Porque tus pensamientos. Ik ben belangrijker. Tu dices yo soy más importante. Dan New Life. Que New Life. Is iemand met me vandaag? Hij had aqui comigo. Sambalat dacht. Sambalat pensou. Dat hij belangrijker was dan het werk. Que, que ele era mais importante que el trabajo. Maar Nehemia toonde hem Pero Nehemia le mostró dat het werk dat hij deed que el trabajo que él hacía zelfs belangrijker was dan Nehemia zelf. era más importante que Nehemia mismo. Want Nehemia Porque Neemias. Misschien vraag je af, maar welke offer heeft Nehemia dan gedaan? Entonces te preguntas, ¿qué ofrenda dio Nehemias? Nehemia heeft een paleis verlaten. dejó un palacio. Hallo? Hij heeft een paleis verlaten. Él dejó el, el palacio om te gaan werken in de hitte van de zon. Para ir a trabajar el calor del om sol, een muur te bouwen. Para construir los muros. Want als ik aan mezelf zou denken, Porque si yo pienso solo en mí mismo, zou ik in het paleis blijven. Me quedaría en el palacio. Maar als ik aan het werk van God denk, Pero si pienso en el trabajo de dan Dios, zou ik gaan werken in de hitte van de zon. voy, iría a en el En calor del sol. is, is hier mensen aan het roepen die bereid zijn om een beetje huidskleur te verbranden. Dios está llamando personas que estén listas para quemar un, po- un poco la piel. God is hier paar mensen aan het zoeken die wil zonnen. Ah, Dios está buscando personas que están dispuestas a Maar quemarse un niet in poco. de strand in Keferim, No en, en la playa, maar in de muren Pero en de kerk. del trabajo. Aleluya. Waarom zou ik zonnen in the strand? Porque voy a tomar sol en la playa. Als ik kan zonnen in Gods werk. Si puedes tomar sol en la, en trabajo Waarom de Dios. zou ik stralen in the strand? Porque voy a brillar en la playa. Als ik kan stralen in Gods huis. Si puedo brillar en la casa de Dios. Ik zou het huis van God niet verlaten. Yo no dejaré la casa de Dios. Om met iets te gaan dealen. Para ir tratar com algo. mezelf. Para mim mesmo. Ik vind het huis van God belangrijker. Para mim é mais importante a casa de Deus que eu mesmo. Dan heb je mentaliteit van een Tienes a mentalidade de um um, constru um Um construtor. Het is moeilijk Es difícil om te werken in het huis van God met mensen die alleen maar aan hunzelf con denken. personas que solo piensan en sí mismo. Want alles in de kerk moet dan om hun draaien. Porque todos tienen, todo tiene que ser alrededor de ellos. El programa tiene que ser sobre ellos. En ze moeten met Y ellos tienen que estar de acuerdo con el programa. En Ellos tienen que estar de acuerdo con todo, porque todo tiene que ir como ellos quieren. Raak ah, que alguien diga el trabajo es mayor. Dan jij bent. New life is groter. New life is mayor. New life is een project uit de hemel. New life es un proyecto del cielo. En ik moest denken Y, te- y me vino a la mente aan die jongetje. a ese jovencito, Een jongetje die vijf broden en twee vissen had. el, el joven que tenía cinco panes y dos peces. En, en toen ze vroegen wie heeft iets te eten bij zich. Y preguntaron quién tiene algo de comer ahí con ustedes. Weet je, ik heb gemerkt dat jong, kinderen zijn minder egoïstisch dan volwassenen. Sabes, Lo, los niños son menos egoístas que los adultos. Dit, dit kind zei, weet je wat? Sabes qué? Dijo ik heb niet veel. El niño dijo, no tengo mucho. Ik heb vijf broden en twee vissen. Tengo cinco panes y dos peces. Eigenlijk heeft mijn moeder het aan mij gegeven. La, mi mamá me lo dio a mí. Want ik moet ervan eten, want ik moet de hele dag hier zijn, want ik wil bij Jezus zijn. Yo tengo que comer de eso porque yo tengo que estar todo el día aquí con Jesús. Eigenlijk is het van mij. En realidad es mío. Maar, maar wie vraagt iets van mij? Wie vraagt iets Pero van mij? Está pidiendo algo de mí? En ik kan me voorstellen de discipelen zeggen, het is Jezus y die me het imagino vraagt. que los discípulos dijeron, es Jesús que está oh, preguntando. Oh, wie vraagt dat wat van mij is? Quem está perguntando algo meu? Wie vraagt mijn tijd? Quem está pedindo meu tempo? Wie vraagt mijn investeringen? Quem pide minha inversão? Mijn zoon, het is Jezus die het vraagt. Mi hijo, es Jesús quien está pidiendo. Oh. Dat is groter dan wat ik ben. Eso es mayor que lo que yo soy. Dus ik ben bereid yo estoy dispuesto om een offer te maken a, a sacrificar voor iets wat groter is dan wat ik ben. Para algo es mayor de lo que yo soy. Oh, Wie vraagt mij om te werken in New Life? ¿Quién pide que yo trabaje en New Life? Wie vraagt mij om het evangelie te verkondigen? ¿Quién pide que yo predique el Wie zei ga en verkondig het evangelie aan iedereen? ¿Quién dijo que ve y predica a todo el mundo? Mijn zoon, mijn dochter. Mi hijo, mi hija. Het is Jezus es die Jesús het vraagt. Que pide. Het is de Vader die het vraagt. Es el padre que het is pide. niet de pastoor die het vraagt. No es el pastor het que is pide. niet de broeder, de zuster. No es el hermano y la het hermana. is onze Vader in de hemel es die het vraagt. Padre en, el cielo que lo en pide. mijn vraag aan jou is: ben je bereid om die offer te maken? Estás listo para sacrificar. Om de strand opzij te zetten. Para dejar a un lado la, la playa. En zeg ik wil werken. Y decir yo quiero trabajar. Want het werk is belangrijk. Porque el trabajo es mayor. En ik ga niet opgeven. leven. E não puedo totdat het klaar is. Porque totdat het klaar hasta is. que termine. Halleluja. Laat de dingen van deze wereld jou niet afleiden. No deje que las cosas de este mundo te um, dis, distraiga. Om te stoppen met het werk. Para parar de trabajar. Er zijn geen excuses. No hay excusas. Het zijn alleen maar excuses. Solo hay excusas. Wanneer jij jezelf zo belangrijk vindt. Cuando tú piensas que está importante. En, en je staat hier. Tú estás aquí arriba. En het werk van God staat hier. Y el trabajo de Dios está aquí abajo. God werd op een gegeven moment triest. Eh, verdrietig. Un, momento triste. Want hij zei, hoe kan het zijn? digo, como dat jullie allemaal in mooie huizen wonen que todos ustedes viven in casas bonitas en mijn huis is in ruïnes? e minha casa Bij está Ezra. Hoe kan het zijn? Israel? Halleluja. Weet je, Jezus zei het volgende dijo lo siguiente, toen hij vertelde over de zaad die in verschillende gronden is gevallen. cuando él contaba la parábola de, la semilla que cayó en diferentes Hij zei, eh, suelos. een paar van de zaden viel tussen de distels. Diz que cayó entre los eh, espinos. En dit zijn de mensen die door de zorgen om het dagelijks bestaan. Estas son las personas que por, por los cuidos de cada día, los, en preocupaciones en de verleidingen van de rijkdom. y la, y la tentación de, de ese reino, en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. y todas las preocupaciones vienen y lo, los Dit zijn de ahoga. mensen die Jezus heeft het over mensen die door de zorgen, door hun, door, door hun eigen zorgen. Aquí Jesús habla de personas con sus propias preocupaciones. Hun eigen agenda. Sus propias agendas. Verstikken zij. Se ahogan ellos. Het project van God. Y, y, el proyecto de Dios. Velen zouden juist zeggen van weet je, ga lekker naar de strand. Want ik, wil, ik moet rusten. Ik, ik, ik, het, het, het, is, het is mijn moment. Muchos podrían decir, no, yo voy a la playa porque es mi momento de descanso. Maar wat Nehemia groot heeft gemaakt, lo que hizo a Nehemías grande, was niet omdat hij een paar stenen of blokken bij elkaar ging zetten. no fue que él puso algunas piedras una sobre la otra. Wat hem groot heeft gemaakt, Lo que le hizo of wat, grande. wat heeft hem de groei en, en, en ons respect verdiend, y que, y que merece nuestro respeto. is niet, niet in zijn talenten, No era sus talentos, maar was zijn hartsgesteldheid. pero era como estaba su corazón. De muren van mijn stad los, zijn verbrand. Los muros de mi ciudad están quemados. En het is de stad van God. Y es la ciudad de Dios. Ik moet de naam van mijn God Yo tengo, eh, hoog houden. Mantener el nombre de mi Dios en alto. Ik moet de naam van mijn God voor de mensen hoog houden. Yo tengo que mantener el nombre de, de mi Dios delante de las personas bien alto. Halleluja. Wanneer wij zo'n mentaliteit hebben, Cuando tenemos esta mentalidad, alles wat van jou wordt gevraagd, zal je doen. todo lo que es pedido de ti lo harás. Want wie vraagt het? Porque Het quien lo pide Jezus die het vraagt. es Jesús quien pide. Wie zegt sta op en bouw? ¿Quién es que dice levanta y construye? Het is het woord van Jezus die Es het la palabra de Jesús. Halleluja. Weet je, de duivel zal altijd proberen om jou neer te halen. El enemigo siempre tratará de mantenerse por debajo. Zelfs wanneer je hebt getoond Hasta cuando dat je een trouwe lid bent. que eres un miembro fiel, Zelfs wanneer je hebt getoond dat je iemand bij die anderen helpt. que eh, a las personas, Zelfs wanneer je hebt getoond dat, weet je, dat, dat je altijd beschikbaar bent om mensen te steunen in, in alle soorten Je staat Omstandigheden. Zelfs wanneer men jou roept en je hebt altijd getoond, weet je, ik ben trouw. E sempre has demonstrado uma atitude de confiança. Net als Nehemia, maar de vijand zal altijd blijven. Pero como eh, eh, Sambalat Tobias eles continuavam proberen om jou af te leiden. Tratando de distrair. Hij heeft al duizenden jaren ervaringen met afleidingen. El enemigo tiene años miles de anos de experiência em distração. Ele conhece tuas debilidades. Mas Eu tenho boa notícia para você. bouwt aan is. Construís algo que é maior. Weet New Life. New Life. Is zomaar een organisatie. Não é uma organização qualquer. New Life is niet Não é um nome qualquer. New Life. opnieuw Is de manifestatie van het lichaam van Jezus Christus hier op aarde. La manifestación del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. En als de Heer Jezus met ons is. Si Jesus está con nosotros, wie tegen ons. quem poderá contra nós? De vijand kan komen van links. El enemigo puede venir la izquierda. Maar ik blijf bouwen. Pero sigo construyendo. En, en, en, en zelfs als ik een hand de zwaard moet vasthouden zoals Nehemia deed. Hasta que con la otra mano tengo que mantener la espada. En met één hand moet ik bouwen. Y con la otra tengo que construir. Dan moet ik het toch ook zo doen. Así lo haré. Zelfs als het met pijn moet gaan. En met moeite. Si tengo que ir com tempo, com esforço. Dan moet ik het nog steeds doen. Lo haré. Want ik doe het. Porque lo hago. Voor de koning. Para el rey. Het is zijn lichaam. Es su cuerpo. En ik ben klaar om te bouwen. Y estoy listo para construir. Hoeveel hier willen bouwen? ¿Cuántos aqui quieren construir? Hoeveel hier zien iets wat groter is? Quantos ven algo que es mayor? Hoeveel hier kunnen joinen in de visie en zeggen ja, een nieuw lijf is echt groot. Quantos pueden decir sí, New Life is maior. Dat deze conferentie niet zomaar een conferentie is. Essa conferência não é qualquer conferência. Maar dat het daadwerkelijk Mannen en vrouwen zouden opstaan. Hombres y mujeres se levantarán. Met een hart. Con corazón. Met een hart die zegt: Ik heb belangrijk werk te doen. Tengo trabajo importante que hacer. En kan daarom y por eso, onmogelijk met andere dingen bezig zijn. No puedo distraerme con otras Raak iemand als je zegt: Je moet bouwen, je moet bouwen, je moet Dile bouwen. Que está a su lado, tienes que construir, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw. Dit is de tijd om te bouwen. Este es el tiempo de construir. Hey, het, ik kan niet komen. No puedo ir. Ik moet bouwen. Tengo que construir. Ik moet bouwen. Tengo que construir. Stormen niet. No me estorben. Ik moet bouwen. Tengo que construir. Wanneer de vijand komt. Cuando el enemigo toque Wanneer la puerta. de vijand klopt aan jouw deur. Cuando el enemigo toque tu zeg puerta. Zeg je, hey, ik ga niet dalen. Dígale, no voy a bajar. Om, om, om naar jou toe te komen. A llegar hacia ti. Ik, ik, ben, ik ben belangrijk. Yo tengo, soy importante. Want ik maak deel van een project. Porque hago parte de un proyecto. Die voorbestemd is door God. Que ha sido puesto por en hij Dios. heeft mij daar gezet. Y él me, me puso ahí. Sorry. Perdón. Ik kan niet komen. No puedo ir. Ik heb belangrijke dingen te doen. Tengo cosas mejor que hacer. Ik moet bouwen. Tengo que construir. Het is groter. Es mayor. Dan ik de lo que yo soy. Alleen jij die gelooft. Y si tú crees, Weet je, laten we op dit moment onze hoofd buigen. curvamos nuestras cabezas en ese momento. Weet je, vandaag is een dag. Ik weet, er zijn verschillende hier die misschien, weet je, weet je niet precies wat je moet doen. Tal vez algo- muchos aquí todavía no saben lo que tienen que hacer Of waarbij kan je helpen. o en qué puedes ayudar. Maar ik wil je zeggen, Pero te quiero decir algo. Het gaat niet om welke steen je zet. No se trata de cuál piedra pones tú. Het gaat niet om, weet je, de, of je helpt mee in, in, in de keuken, of helpt mee in de evangelisatie. Het, gaat om si je hartgesteldheid. En la evangelización, en, en, se trata de tu corazón. En de hartgesteldheid moet het volgende zijn. ¿Cómo está tu corazón? Ben ik bereid om alles te doen? Tu corazón debería decir, estoy eh, hacer todo wat Jezus vraagt. que Jesús pide. Halleluja. Weet je, het is geen tijd meer om te dealen met sambalats. No es tiempo más de estar tratando con Sambalat. Eerlijk gezegd, Te ik raak gefrustreerd. Ik raak gefrustreerd bijvoorbeeld in mijn hart wanneer... De mensen niet eens voor mezelf, maar om te kijken hoe men soms niet groeit. A mí me frustra a veces cuando veo que, que personas no, como que no crecen. En wanneer, weet je, ze jaren in het geloof zijn. Y son personas que están años en la, en, el- en la fe En ze vragen van, "Wa- waarom moet ik het doen? y me preguntan, ¿qué tengo que hacer? Of waarom, eh, waarom moeten, moeten we echt wel, weet je, investeren met tienden, met over? Is dat echt nodig? ¿Es necesario da- dar diezmo, Of over alles gaan ze een manier vinden om te klagen. Y siempre están quejando de todo. En alles is niet goed. Y todo está mal. En niets mooi en y nada está yendo bien. Weet je, God heeft jou niet geroepen als een adviseur. Dios no te ha llamado como un consultor. Want hij, zijn plannen hij hebben geen advies nodig. Porque los planes de él no necesita consulta. Wie zijn wij om God advies te vragen? ¿Quién somos nosotros para daar consultar a eh, Dios. God heeft ons niet geroepen als, als second in command. Dios nos, nos, nos ha llamado para ser segundo en comando. God heeft ons geroepen om te bouwen. Dios nos ha llamado para construir. Ik geef je de blauwdruk. Ik geef je de bouwtekening. Yo te doy el diseño del proyecto. Ik heb het getekend. Yo te, yo lo pinté. Jouw taak is, zegt God Dios te dice hoy, tu tarea es bouw, construir. volg de instructies. Sigue las instrucciones. Aleluya. Gemeente, Iglesia de Dios, laten we blijven bouwen sigamos construyendo En dat en lo que, wat groter is en lo que es mayor dan wij zijn de nosotros. Want zoals pastor Marcondes zei, Como dijo el pastor Marcones, wanneer hij er niet is, cuando él no esté wanneer más, wij er niet zijn, cuando nosotros no estemos het werk más, zal daar nog steeds zijn. el trabajo De zielen die we hebben bereikt zullen daar nog steeds zijn. Las almas que hemos De vruchten estarán. zullen daar nog steeds zijn. los frutos seguirán. Want het werk Porque este is groter dan es ik ben. mayor que nosotros. Aan God alle eer. A- a Aan God alle glorie. Hij alleen verdient onze aanbidding. él Hij alleen verdient onze lofprijs. Y nuestra En hij alleen verdient onze volledige toewijding. Y todo nuestro en de gemeente van de Heer Jezus Christus zegt: la iglesia Jesús dice, amen. Wees gezegend. Laten we bouwen. In Jezus' naam. Een groot applaus voor Jezus Christus. Onze architect. Não é só arquiteto. Onze Conan. É Amém.